spoedige start. Mark Visser met het NOS Journaal. De Libische leider Gaddafi heeft Schotland en Groot-Brittannië bedreigd... om de zieke Libische Lockerbie Dada Megrahi vrij te krijgen. Dat staat in de nieuwste documenten op de website Wikileaks... die afkomstig zijn van Amerikaanse diplomaten. Als Megrahi zou overlijden in een Schotse cel... zouden onder meer de handelsbetrekkingen worden stopgezet... Megrahi zat in Schotland vast voor de bomaanslag waarbij 270 doden vielen. Hij werd vorig jaar zomer vrijgelaten. De onderhandelingen over een nieuw Belgisch kabinet lijken opnieuw te mislukken. Uit een mail die is uitgelekt blijkt dat Frank van den Broeke, de onderhandelaar van de Vlaamse socialisten, al dagenlang beschikte over een belangrijk hervormingsvoorstel. De andere onderhandelaars wisten nog van niets. De Vlaamse nationalistische NVA zegt nu dat het vertrouwen volledig zoek is. Van den Broeke heeft zich intussen teruggetrokken als onderhandelaar. In Brabant is een jeugdbende opgerold. De 28 jongens die er deel van uitmaakten, variërend in de leeftijd van 12 tot 19, komen vooral uit Boekel en Gemert. Ze worden verdacht van onder meer inbraak, fietsendiefstal en handel in harddrugs. Negen jongens zouden hebben ingebroken bij een motorclub in Boekel. En voor het stelen van fietsen gebruikten de bende zogeheten moedersleutels. Een man uit Antwerpen heeft na een operatie een jaar rondgelopen met twee schade van 16 centimeter in zijn onderbuik. Schade waren door de chirurg vergeten na een darmoperatie in een ziekenhuis in Wilrijk. Inmiddels zijn de instrumenten via een spoedoperatie verwijderd. Het ziekenhuis biedt de man een schadevergoeding aan van 5000 euro. Het slachtoffer wil 80.000 euro. Het parcours van Amstel Gold Race in Limburg krijgt een permanente bewegwijzering en een tijdwaarnemingssysteem op verschillende hellingen. Fietsers kunnen dan zien hoe snel ze een berg opgaan. Op de Kouwberg staat al zo'n tijdwaarnemingssysteem. Fietsers hebben wel een speciale chip nodig op hun fiets. Het weer, alleen in het zuidoosten af en toe wat lichte sneeuw. Landinwaarts blijft het licht vriezen, vlak aan zee is het iets boven nul.